uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Donald Trump is in de zwijggeldzaak tegen hem op alle 34 punten schuldig bevonden. Volgens de jury heeft hij documenten vervalst om te verhullen dat hij 130.000 dollar zwijggeld heeft betaald aan pornoactrice Stormy Daniels. Over zes weken bepaalt de rechter welke straf hij krijgt. Trump noemt het juryoordeel een schande en geeft de regering Biden de schuld. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker drie doden gevallen. De raketten raakten een appartementencomplex, een winkel en een naaifabriek, zeggen de lokale autoriteiten. De Russen zouden de zogenoemde dubbele slagtechniek hebben gebruikt. Daarbij wordt kort achter elkaar twee keer een raket op hetzelfde doel afgevuurd. Naast drie doden zijn er zeker 16 gewonden. Het demissionaire kabinet komt versneld met een strategie tegen Russische dreiging op de Noordzee. Dat bleek gisteren tijdens een Kamerdebat. Verschillende partijen zijn bang dat Rusland op de zeebodem gasleidingen, stroom of internetkabels saboteert. Volgens minister Ollongren worden Russische schepen al goed in de gaten gehouden, maar er komt snel een uitgebreidere strategie. De Slovaakse premier Fico is weer thuis na de moordaanslag van twee weken geleden. Hij moet nog wel revalideren, melden Slovaakse media. De 59-jarige Fico, die bekend staat als pro-Russisch... werd op straat neergeschoten door iemand die zijn beleid afwijst. De 71-jarige schutter werd meteen opgepakt. De Amerikaanse rapper Nicki Minaj heeft haar optreden aanstaande zondag in de Ziggo Dome afgezegd. Ze is kwaad over haar arrestatie afgelopen week op Schiphol... omdat ze softdrugs in haar bagage had. Ze beschuldigt de marechaussee van racisme... omdat ze zou zijn gecontroleerd vanwege haar huidskleur. De marechaussee spreekt dat tegen. Het weer, hier en daar vallen buien.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 Lange tanden, wat een muren, wat een muren. Weinig zon, weinig zon en veel behang. En ik elke morgen. Ah. s'avonds, maar vooral s'nachts. Vooral s'nachts. Stel dat ik er wel en jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo.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 Over zes weken bepaalt de rechter welke straf hij krijgt. Zijn deelname aan de presidentsverkiezingen komt niet in gevaar. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker drie doden gevallen. De Russen zouden de zogenoemde dubbele slagtechniek hebben gebruikt. Daarbij wordt kort achter elkaar twee keer een raket op hetzelfde doel afgevuurd. De Slovaakse premier Fico is weer thuis na de moordaanslag van twee weken geleden. Hij moet nog wel revalideren, melden Slovaakse media. Het weer. Hier en daar vallen buien.